9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Frankrijk is met vier schepen bezig om olievlekken op zee te bestrijden... die afkomstig zijn van een Italiaans containerschip in de Golf van Biscayen. Het vrachtschip met 365 containers en meer dan 2000 auto's aan boord... verging dinsdag en brandde drie dagen voor het zonk. Sindsdien lekt het containerschip zware stookolie. In totaal zat er 2200 liter olie in de brandstoftanks. Om te voorkomen dat die olie de westkust bereikt... wordt het vanaf de vier schepen opgepompt. De advocaat van de man die vanmiddag in Amstelveen werd neergeschoten... weerspreekt dat zijn cliënt een grote drugscrimineel is. De 55-jarige man van Turkse komaf raakte licht gewond... net als zijn 17-jarige dochter. Het lijkt te gaan om een criminele afrekening. De man is een bekende van de politie en wordt verdacht van cocaïne en witwassen. De afgelopen jaren zijn veel mensen uit zijn omgeving opgepakt. Omwonenden zeggen dat het huis van de slachtoffers erg goed was beveiligd... met onder meer kogelwerend glas en camera's in de achtertuin. De politie is op zoek naar twee verdachten. De identificatie van de slachtoffers van de in Ethiopië neergestorte Boeing kan nog een half jaar duren. Dat heeft Ethiopian Airlines bekendgemaakt. Veel van de 157 lichamen zijn zo onherkenbaar verminkt dat identificatie via DNA-onderzoek moet. Om toch een uitvaart te kunnen houden heeft de vliegtuigmaatschappij nabestaande grond van de rampplek aangeboden omdat het water in de Maas door de regen van de afgelopen dagen flink is gestegen... leidt dat tot problemen in Limburg. Ook zij die vieren van de Maas dreigen buiten oevers te treden. Het waterschap is bezig om overlast te voorkomen. Zo worden op verschillende plekken pompen geplaatst en zijn nooddammen aangelegd. Het weer, zware windstoten. Vannacht gaat het regenen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen waait het iets minder hard en kunnen er buien vallen met kans op onweer.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 Natuurlijk het laatste shownieuws, de party op de 10 boven beste plaats van dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse al met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we heel naar Italië met best beste van clubs van DJ Cavaschelli. En als opening hoorde je trouwens eh, Tim eh, Barrasco en Clyde P met Another. Dat was de Mercer mix. De remix moet ik zeggen. Zometeen Cardi B, Bruno Mars, ook Khalid komt eraan. Maar eerst Michel De Hey, Steve Silk, Hey Steve Silk Hurley. Zo moeten we het zeggen. Steve Hurley uit officieel, maar eh, bijnaam Silk. Eh, Kim Sims en A Little Bit More, de Michel de Hey remix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond.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 Dat deed hij samen met uh, Disclosure. En eh, Ali B, heb ik even nieuws over. En zijn neefje Khalid hebben de videoclip van hun nieuwe clip nummer Doenja of Lij gehaald. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in, in Nieuw-Zeeland. Met twee aanslagen op moskeeën vielen gisteren 49 doden. En nog eens 48 mensen liggen in het ziekenhuis. En Ali die zelf moslim is, laat aan RTL Boulevard weten dat hij is geschrokken over het nieuws. Mijn neef en ik vinden het niet gepast om een liedje te promoten. Dus we hebben besloten de videoclip offline te halen. De, rapper, <laughs> zegt op Instagram dat hij, eh, dat hij het laat weten wanneer het nummer weer online staat. we vragen u vooral om te bidden voor de slachtoffers en de nabestaanden. En het nummer kwam uh, afgelopen donderdagnacht kwam het uit. En in eerste instantie hadden ze hem al online gezet. Maar eh, ja, op Instagram en social media werd een beetje, ja, een beetje van, hé hey jongens, respect hè. die katholieke toch promoten naar zo'n vreselijke aanslag. En eh, nou, uiteindelijk eh, hebben ze toch eh, offline gehaald. Uiteraard uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden van die vreselijke ramp. Gisteren bij twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. ze antwoord zodra we hem hebben, volgende week denk ik... dan gaan we hem zeker draaien, die nieuwe plaat van Ali B met Doenja. Maar is even andere muziek. Namelijk eh, Rob Black, DJ. Amsterdam komt hij vandaan. Hij heeft samen met de Big Two en Shepard... Eh, heeft hij een plaatje gemaakt, Influencer. Het is een beetje house, eh, een beetje rap, hiphop. Het, uh, het klinkt toch wel een beetje apart. Luister maar. Trouble is best wel daar, omdat je continu die druk voelt. Als je niet altijd precies on point bent... ja, dan lees je dat gewoon. Ik doe alleen 18 pillen per nacht, maar ik ben niet zo'n echte tripper. Oh, nee. Mijn vrienden kwijt in het donkerhol. Helemaal naar de getsen in de school. Word helemaal gek van die geile wijven. Mag ik een beetje zoals van je lol Dat laatste lijntje, dat was niet zo smart. Morgen weer trainen in het Vondelpark. Gozer, wees niet zo'n pootje. Eet gewoon morgen een broodje. Kloof voor jou met de pokeball. Ben je nog steeds in school? Hoe hou je het vol joh met dit soort mensen? Gast, laat me lekker influencer. Want ik ben een influencer. In de weekend een party dansen. Kijk hem lekker gaan, zeggen al die mensen. Troep dan naar de original gangster. Want ik ben een influencer. In de weekend een party dansen. Kijk hem lekker gaan, zeggen al die mensen. Troep dan naar de original gangster. in the woning. race is rolling. En dat is wel een stijltje hoor. Koffertje doen in de negen straatjes. Kleding dragen van veteranen. Hip met de kookverslaving. En dat is wel een stijltje hoor. Bitch, ga je weg, net Brinny. Want ik blow my money in the city. Mijn vegan candy is ready. En iedereen hier krijgt een tikkie. Kom met klappen, de tand, in de tent. Mijn ogen glimmen net als CVS. vinger naar de laatste trend. Alles wat ik zeg, dat is influence. Want ik ben een influencer. In de weekend party dansen. Kijk hem lekker gaan, zeggen al die mensen. Troep dan dat de original gangster. Want ik ben een influencer. In de weekend party dansen. Kijk hem lekker gaan, zeggen al die mensen. Troep dan dat de original gangster. Nieuwe muziek met Rio Grande. En daarvoor Peter Brown en de Coop Guys. Maar Do You Wanna Play House? Nou, dat doen we zeker iedere zaterdagavond. Straks in het tweede en derde uurtje alles in de mix. En het eerste uurtje dan lul ik af en toe een beetje. En ook zo eh, is het even tijd voor een party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande op, eh, op deze zaterdagavond 16 maart alweer. 16 maart 2019. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet een line-up en vanavond heeft hij meegenomen Sheila Hill... Jacob Bosch, MC Heights en VJ Jury. Tot vanavond allemaal in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. als we doorlopen, als we links Escape houden... en dan hebben we aan de rechterkant... Eh, hebben we, als we richting het ei lopen, zo moet je het een beetje zien. Dan hebben we ehm, Club Air. Daar is vanavond de Jungle Invites Busy. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check eh, air.nl. Met natuurlijk Busy Live on Stage. Ook Paper Citizen komt erbij. Mitch, uh, Mitchell Kelly, Shamoes, Kenson en Dani. En het is hosted bij MC uh, eh, Nevels Dois. Dus vanavond allemaal in eh, Club Air. Vanavond uh, Busy Live on Stage. En eh, nog een wekelijks feestje is in de Melkweg in Amsterdam. Dan moet ik even kijken waar die gebleven is, want ik, ik mis hem even. Ja, hier is die. Encore, rood kopje. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg vanavond hip-hop en RB, afro en dancehall. Dat kan je daar verwachten. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Met onder andere Joeen, DJ NI, DJ Prime, Jago Merij. en hosts of this turn-up Juice. Tot vanavond dus in de Melkweg in Amsterdam. Het feestje Encore. Het vanavond Rood Kopje. En dan wat dichter bij huis hebben we ook nog een paar leuke feestjes. Namelijk in, eh, in Haarlem. Ik heb er weer twee gekregen. Ik weet niet welke van de twee. Maar ja, ze hebben meerdere zalen. Boven en beneden. Dus het gaat goed komen. Als eerste nooduitgang, de final. Begint rond van van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend... in de Stalker in Haarlem. House, tech house en techno. En voor meer informatie check voor de zekerheid even clubstalker.nl. Onder andere Luc van Dijk, RT en Fabian J... En eh, in het andere zaaltje, als dat doorgaat of ze hebben iets in de war gedaan... dat kan ook natuurlijk. Le Fong Presents Opa's Ongezouten Noten. Begint ook rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend in eh, Clubstalker. Check de website eh, clubstalker.nl, want één van de twee is goed. Of allebei, de ene is zaal 1 en de andere zaal 2. Dat kan natuurlijk. Maar in ieder geval, de line-up is Le Fonk. Maar check de website clubstalker.nl. Dan gaan we door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan radio gekluisterd. De Nightwalk, iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. En nu Trutopia, Got The Love. zaterdagavond op ZFM. Ghetto. Oud nummer in een nieuw jasje. En daarvoor horen we Richard Earnshaw. Met Feel Love deed hij samen met eh, Mikey Moore en Andy T. Die maken de club voor. En ze werden even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de danshoek. Deze week op 10. Dat Sugar Hill met Comeva. Eva op 9. Dario Dattis en Jindu met Space and Time. Ex nummer 1 plaatje op 8. Sound System met Can't Help The Way That I Feel. De David Pang remix. Op 7, Yuxik met I Don't Have A Drum Machine. En op 6, Tim Barresco en Clyde P met Another, the Mercer Extended remix. Op 5, Ofaya met Push Pull. En op 4, Matteo en Omich en Keo met Al En op 3, Fatboy Slim met Praise You, The Purple Disco Machine Extended remix. Deze week op één. Remix van Dario Diatis. The Kings of Tomorrow met Finally. En dat is dan samen met Julia McKnight. En deze week op 1. Een nieuwe nummer 1. Childish Cambino, in de Todd Terry remix en Lugie Vega remix met This is America. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. This is America. Don't get you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get your bag. Yeah, yeah, or I'ma get your pad. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. We gon' blow like yeah. you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. This is Sally. Ooh, yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on a hawker. Whoa, they gonna find you like America. I just checked my following. listen. You motherfuckers owe me. you slipping, now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Hey, don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah, know that. Ooh, get it. Get it. Get it. Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on with Hawker. Whoa. They gonna find you like Waka. Blow. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. ZFM. naar de klok gaan kijken... zien we dat het alweer bijna tijd is eh, voor het nieuws en weer. Dus ik heb nog één plaatje te gaan. Denk, ja, ik denk dat dat eentje wordt. Twee gaan we echt niet redden. Matthea en Omnich, Al in Fusing Vind je op nummer 4 in de Nightwalk 10. Ik zeg tot zometeen na de break. Oké. your mind be free. Relax your body. Jump, jump. A little higher. Jump, jump until you get tired. House your body. House your body. House your body to the base. House it all over the place. Don't let nobody in your way. Tonight's the night. Today's your day. I like to leave the sound just like that.